Gert met nos De Eritreërs openbare orde niet kan worden gegarandeerd. Tientallen Eritreërs zijn aangehouden na onderlinge gevechten... waarbij met stoelen werd gegooid, zegt de politie. De conferentie was omstreden omdat de nummer 2 van het regime zou komen spreken. Eritreërs die tegen zijn komst zijn blokkeerden de ingang. Eritrea organiseert elk jaar congressen als deze in Europa. Critici zeggen dat de bijeenkomsten zijn bedoeld om gevluchte Eritreërs te intimideren en geld afhandig te maken. De NS wil juridisch bezwaar gaan maken tegen de boete die het bedrijf heeft gekregen vanwege slechte prestaties op de hoge snelheidslijn. Dat heeft NS-topman Van Bokstel gezegd. Hij stelt dat de NS zich heeft gehouden aan de voorwaarden van de concessie. Hij noemt de boete van 1,25 miljoen euro, die staatssecretaris Dijksma hem opgelegd heeft, onterecht. Eerder vandaag sprak Van Bokstel al zijn verbazing erover uit. De Verenigde Staten hebben in Afghanistan de grootste niet-nucleaire bom ooit gedropt, ook wel de moeder aller bommen genoemd. Doelwit waren tunnels van terreurgroep IS in de provincie Nangarhar, niet ver van de Pakistanse grens. Het Pentagon gebruikte de bom wel eens in een testsituatie, maar niet eerder in een gevechtssituatie. Hij bevatte 11 ton aan explosieven. Wat het resultaat is van het bombardement is nog niet duidelijk. In de Europa League is de wedstrijd in de kwartfinale tussen Olympique Lyon en het Turkse Beziktas later begonnen wegens ongeregeldheden. Eerst buiten het stadion en later op de tribune. Vanuit de tweede ring werden door Turkse fans projectielen en vuurwerk naar beneden gegooid, waardoor fans op het veld naar veiligheid zochten. Ook werd er op de tribune in Lyon gevochten. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen zon en wolken en vooral in het oosten valt er een bui. En het wordt morgenmiddag 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1224. Mijn naam is Berro Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen eh, met eh, een nieuw werkje. Eh, voor dit programma zelfs twee in het eerste uur. Maar het nieuwe werkje, het eerste werkje, is, dat heet Shanti Samsara van Ricky Key. dat is eigenlijk eigenlijk is dat geen, ehm, geen cd. Nee, het is eigenlijk een boek met cd's. Het is een dubbel cd, maar er zit een heel boek zit eromheen. Dat is ongelooflijk. Dat heb ik eh, in die 20, 25 jaar dat ik dit programma maak... heb ik dat eigenlijk nog niet eerder gezien dat het zo'n lijvig werkje is. Er zit natuurlijk dus een heel verhaal achter. Dat kan ik niet gaan vertellen, want dit is een muziekprogramma. Ik zou zeggen, bekijk het zelf even, want op de website peacefulradio.info, daar staat de, het verhaal, de achtergronden van Shanti Samsara van Rikiki. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Kirani, and you're listening to Peaceful Radio. Hi, I am Anaya, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.anayamusic.com. ¡Gracias! alamatikala alamatakala alamatikala yakumatuwe oh, alamatakala alamatikala alamatakala o oh, alamatikala yakumatuwe alamatakala alamatikala alamatakala o oh, alamatikala yakumatuwe alamatakala alamatikala alamatakala o alamatikala suwe alama tankala alama tankala alama o oh, alama tankala alama tankala alama tankala o oh, alama This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.